Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zou zomaar kunnen zijn dat het Europese hitterecord vandaag sneuvelt. Het is nog geen twee jaar oud. Toen was het knijterwarm op Sicilië in Italië. En in dat land is het nu opnieuw niet te doen, zegt correspondent Helene Daans. In Rome verwachten ze 43 graden in de stad. Dat is echt uitzonderlijk. En op Sardinië zou wel eens het record gebroken kunnen worden van de, de warmste dag ooit. Dat staat op 48,8 graden. En dat zou er zomaar aan kunnen vandaag. Dat record dus mogelijk wordt dit de warmste dag in de geschiedenis van Italië. Ja, niet alleen dus van Italië, maar van heel Europa. Bij een vliegtuigcrash in Polen zijn vijf mensen omgekomen. Een klein toestel stortte neer op een hangar bij een skydive-centrum. De piloot overleefde dat niet, net als vier mensen... die binnen aan het schuilen waren voor noodweer. Er zijn ook acht gewonden, onder wie een kind. En duizenden mensen hebben vanochtend vroeg al de wandelschoenen aangetrokken in Nijmegen. Vandaag is dag 1 van de Vierdaagse. Verslaggever Vincent van Rijn trok de eerste lopers voor de microfoon. Goedemorgen. Hoe gaat het eh, tot nu toe? Top. Ja, helemaal goed. Hoe laat eh, bent u vertrokken? Vier uur. Uh, vier uur mag je vertrekken en om kwart over eh, vier vertrokken we. Wat is er nou zo leuk aan het meelopen met de Vierdaagse? Want het is me toch een eind? Ja, het is een heel eind. ik bedoel, als ik alleen zo 50 kilometer moest lopen, dan had ik het niet gedaan. Maar ik bedoel, met dit en met al die mensen eromheen, het is, je wordt wel meegezogen, zeg maar. Het is heerlijk. Vandaag is de dag van Elst, dus de lopers gaan door de Betuwe. En op een veiling in Amerika is veel geld betaald voor een telefoon met amper opslag en een behoorlijke flutcamera. Het is het eerste model iPhone, nog nieuw in een ongeopende verpakking. Er is bijna 170.000 euro voor betaald. Dat is ongeveer 300 keer de prijs van 15 jaar geleden. En dan krijg je het weer nog. Een zomerse dag met wat wolken, maar ook veel zon.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 Onder meer de zuidelijke havenstad Odessa kwam onder vuur te liggen. Fietsenfabrikant Van Moof is failliet verklaard, schrijven de oprichters van het bedrijf in een mail aan medewerkers. Het bedrijf vroeg vorige week uitstel van betaling na problemen met de reparatieservice. De nieuwste modellen gingen vaak stuk en onderdelen waren moeilijk te krijgen. En in China zijn zo'n 230.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan. Die kwam gisteravond aan land in het zuiden van China. Er zijn windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Er is nog niets bekend over slachtoffers. Het weer, een mix van wolken en zon vandaag met in het noorden mogelijk een bui. De temperatuur ligt tussen de 20 en 26 graden. summer But you can't blame me <laughs> laatste rond, tijd om te vertrekken.